Lot Lewin met het NOS Journaal. De FBI heeft de iPhone Bernardino-terrorist gehackt zonder de hulp van fabrikant Apple. Hoe de federale politie dat heeft gedaan is niet bekend. De rechtszaak tegen Apple zou hiermee van de baan zijn. De FBI probeert al maanden de gegevens van de mobiele telefoon van terrorist Sayed Farouk te halen. Farouk schoot op 2 december afgelopen jaar samen met zijn vrouw 14 mensen dood in een zorgcentrum. Apple heeft altijd geweigerd om te helpen de iPhone te kraken, zelfs na een uitspraak van de rechter. Nederlanders maken zich flink druk over de vluchtelingencrisis, blijkt uit het kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zijn in toenemende mate ongerust over de grote toestroom van vluchtelingen en over de opvang. In het eerste kwartaal van het jaar zag 65% van de Nederlanders immigratie en integratie als het belangrijkste maatschappelijke probleem. In het eerste kwartaal van 2015 was dat nog 30%. Zakenman Koen Everink is mogelijk vermoord na een ruzie om een openstaande gokschuld. De verdachte in de zaak, tenniscoach Mark de J., had tienduizenden euro's geleend van Everink om te pokeren. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Everink zou gedreigd hebben zijn gokprobleem bekend te maken als hij zijn geld niet terugkreeg. Daarna zouden de twee ruzie hebben gekregen waarbij Everink in zijn huis werd doodgestoken. De Belgische wielrenner Daan Mijngeer is overleden. Dat heeft zijn ploeg Robel Lille Metropool bekendgemaakt. Mijngeer stierf in het ziekenhuis op Corsica. Zaterdag werd de 22-jarige renner onwel tijdens het slot van de wielerwedstrijd Criterium Internationaal op Corsica. In de ambulance op weg naar het ziekenhuis kreeg hij een hartstilstand. Vorig jaar reed Mijngeer het WK voor belofte. Hij werd in het Amerikaanse Richmond 64ste. En dan nog het weer. Komende uren is het een graad of vijf.